Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er melden zich weer meer mensen aan bij de schuldhulpverlening. Dit voorjaar klopten bijna 4000 mensen aan bij hun gemeente... en dat is ongeveer hetzelfde als voor corona. Een groot deel van deze groep had al schulden voordat de pandemie uitbrak... vertelt deze schuldhulpverlener. Tijdens corona ja, is de vraag naar schuldhulp in die zin gedaald... dat door de coulance maatregelen van onze overheid... mensen niet eh, verder in problemen zijn eh, gekomen. Dus na het opheffen van deze coulance maatregelen... zijn mensen weer opnieuw in eh, financiële zorgen geraakt. En, eh, en, en die melden zich weer. Schuldhulpverleners maken zich daar zorgen over. Ze zijn bang dat door een tekort aan collega's... mensen over een tijdje niet snel geholpen kunnen worden. De hoogste rechter van ons land heeft een streep gezet door Feyenoord City. De gemeente Rotterdam had plannen voor een nieuwe woonwijk aan de Maas... met daarin een nieuw stadion voor Feyenoord. Maar het plan was totaal niet haalbaar en dus gaat de bouw van 3700 huizen niet door. Ten eerste omdat de onzekerheid was of Feyenoord wel gebruik zou maken van het stadion. En het tweede is de externe financiering. Die was op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld niet zeker. Zo zat er nog een gat van 50 miljoen euro in de begroting. De NS Publieksprijs, dat is de prijs voor het beste boek van het jaar, wordt niet uitgereikt. Afgelopen weekend lag de stemming al een tijdje stil... omdat er klachten waren binnengekomen van Kamerleden... die zeiden dat hun mailadres was gebruikt om, stemmen op het, om te stemmen op het boek... van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Het prijsgeld van de NS Publieksprijs wordt nu verdeeld over zes genomineerde auteurs. Een Amerikaanse kunstenaar is weer op zoek naar duizenden mensen die in een naki mee willen doen aan een grote fotoshoot. Hij wil met zijn foto's aandacht vragen voor de gevaren van huidkanker. Deze man deed in 2016 mee en was enthousiast. We are all equal, you know, there are big people, small people, all colors, all walks of life and it's wonderful. I mean, I love doing it. Nu is de kunstenaar op zoek naar 2000 mensen die naakt willen poseren in Sydney. Het getal 2000 is niet voor niets. Ieder jaar overlijden in Australië minstens 2000 mensen aan huidkanker. En dan nog het weer. We krijgen een zonnige middag met hoge temperaturen, een graad of 19. Morgen wat meer wolken, ook af en toe een bui bij zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 25 kilometer file.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 Ik ben het eerste uur begonnen met The Land of Make Believe van Bugs Fish. En gevolgd door ABBA met I Still Have Faith in You. Poëzie, chansons, de gesten in de middeleeuwen. Onder begeleiding van Theo Chichiu. Chansons, de gesten zijn verhalen, gedichten, ridderromans... waarin de heldendaden van ridders, onder andere van Karel de Grote en zijn paladijnen... werden bezongen door doorreizende troubadours. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee. En natuurlijk wat lekkers. Aanmelden via l.oudendijk at plus.zandvoort.nl l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 3380 3279 06 3380 3279 En het is vrijdag 28 oktober van 2 tot half 4. En de locatie Bibliotheek Zandvoort. De volgende in de lijst is Brian Adams met So Happy It Hurts. forget Don't Be Cruel van Billy Swan. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Doan Eddy, geboren in 1938, is een Amerikaanse gitarist. Hij bracht einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock-and-roll hits. En wordt sindsdien beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van het twangy gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Aan het einde van de jaren 60 was Duane Eddy een van de populairste artiesten in Amerika. Gedurende zijn carrière werden over de hele wereld meer dan 100 miljoen geluidsdragers van hem verkocht. In 1994 eerde de Amerikaanse muziekindustrie hem door hem op te nemen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Volgens het instituut geldt zelfs de succesvolste instrumentalist in de geschiedenis van de rockmuziek. Eddie scoorde in de Verenigde Staten 15 top 40 singles, maar nooit een nummer 1. Uit 1958 een Eddie met Rebel Rouser. Thank love somebody, to love somebody the way I love you. Operation love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. Dit waren de Bee Gees met To Love Somebody. De bemanning van de KNRM, reddingsboot, dragen aan boord speciale pakken die ze moeten behoeden voor de krachten van de zee. Deze zogeheten overlevingspakken zijn op maat gemaakt en gaan circa 6 tot 8 jaar mee. De kosten voor een nieuwe pak zijn aanzienlijk en dan is het heel welkom als daar een donatie voor gedaan wordt. Voor de nieuwe pakken van opstappers, Jaap en Richard... heeft de stichting Schumacher gezorgd voor financiën. Maandagavond werden de pakken symbolisch overgedragen door Ben Zonneveld... penningmeester van de stichting. De KRRM waren zichtbaar dankbaar voor de steun... waardoor ze weer veilig het water op kunnen... om te doen waar de KNRM voor staat... het redden van mensen in nood op het water. De volgende, de Cleveland's Clearwater Revival met Suzy Q. hoeveel tijd besteden de gemiddelde Nederlanders in zijn leven aan tv kijken? De Nederlanders van 13 jaar en ouder besteden gemiddeld zo'n 3 uur per dag aan kijken naar media. Blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau en de Stichting Kijkonderzoek. Daaronder valt niet alleen televisie, maar ook bijvoorbeeld uitzending gemist, dvd's, downloads, Netflix en YouTube. Kinderen kijken volgens een Europese studie in 2013 gemiddeld twee uur per dag televisie. Dat is niet uitgesplitst per land en internet was in het onderzoek een aparte categorie, samen met gamen. Maar voor het gemak nemen we de twee uur als uitgangspunt voor een rekensommetje. Een jaar heeft 365 dagen, maar er is natuurlijk elk jaar een extra dag. Om die mee te berekenen tellen we 365,25 dagen per jaar. Na een jaar heeft een kind dan 2 maal 365,25 en dat is 730,5 uur naar het beeldscherm gestaard. Van zijn derde tot en met zijn twaalfde jaar is dat 10 maal 730,5 en dat is 7305 uur. Vanaf zijn dertiende wordt dat 3 uur per dag en dat is 1095,75 uur per jaar. Laten we zeggen dat hij 80 wordt en tot zijn dood fervent kijker blijft. Het ligt er natuurlijk aan of hij aan het begin of aan het einde van zijn 80ste jaar overlijdt. Maar uitgaan van 68 kijkjaren, maal 1095 uur, komen we op 74.511 uur. Tel daar nog eens een keertje 7305 uur uit zijn kindertijd bij op. Dan staat de eindteller op 81.816 kijkuren. Dat is 3409 dagen ofwel 9,3 jaar van zijn leven. De berekening negeert wel het feit dat de kijkdaggedrag in de loop der jaren kan veranderen. Wie in de jaren 50 opgroeide tot er één tv-kanaal was dat alleen s'avonds uitzond... heeft de eerste periode van zijn leven veel minder kijkuren kunnen maken dan nu.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 Dit waren achterinvolgers Frankie Avalon met Venus en Memories van Maroon 5. Pianoconcert. Heeft u met dit herfstweer ook zo'n zin om weg te dromen bij prachtige klassieke pianomuziek? Kom dan genieten van het pianoconcert van Leon de Groot. De kosten zijn 2,50, inclusief een kopje koffie.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 Op zijn tiende verhuisde Granata naar België. Zoals vele geïmigreerde Italianen werkte zijn vader in de, steenkoolmijn van Waterschei in Genk. Rocco Granata wilde tegen zijn zin van zijn vader een ander leven als muzikant. Al heel jong speelde hij accordeon in een eigen orkestje, de International Quintet. Hij toerde met zijn groepje in Belgisch Limburg rond met zijn successhow Manuela. Als 18-jarige componeerde hij zijn eerste liedje met dezelfde titel. Maar geen enkele platenmaatschappij had interesse. Dus bracht Granata dit uit in eigen beheer. Gesteund door de dancing-eigenaar omdat er twee kanten aan een 45 toerenplaatje waren, pende Granata voor een B-zijde haastig wat zinnetjes neer en wegens tijdgebrek werd het refijn afgemaakt met oh oh no no no. Dat werd Marina. En hier is Rocca Granata met Marina. Mi sono innamorato di Marina una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un mucho el amor pocho. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare.